Vandaag is het weer raak. Eerst leek dat alleen in het zuiden voor problemen te zorgen, maar nu zegt Surf dat deze aanval zo zwaar is dat alle aangesloten instellingen te maken hebben met een trage of niet werkende verbinding. Het Israëlische kabinet zou eigenlijk bij elkaar komen om het akkoord met Hamas te bespreken. Maar volgens media daar is dat uitgesteld. Premier Netanyahu zegt dat Hamas zich niet aan de afspraken over gijzelaars wil houden. Hamas spreekt dat tegen en zegt nog altijd achter de deal te staan. De wapenstilstand moet komende zondag om kwart over elf Nederlandse tijd ingaan. Abed van 33 uit Almere hoopt heel erg dat het akkoord er komt. Het was eh, goede nieuws. Ik ben heel blij mee. Eh, bij de markt eh, was heel veel mensen. Eh, ze zijn heel blij aan het zingen, zeg maar. met vlaggen, met alles. was, ja, was heel mooi om te zien eigenlijk. Hij zit al sinds het begin van de oorlog vast in Gaza... en hoopt zo snel mogelijk terug naar Nederland te kunnen... maar weet nog niet of dat ook echt kan. En een Australische influencer is opgepakt omdat ze haar eigen kindje van één zou hebben vergiftigd. De vrouw van 34 zei dat haar dochtertje ongeneeslijk ziek was. Ze deelde foto's en video's met haar volgers en zabelde geld in met een crowdfunding. Eind vorig jaar ging het zo slecht met het kindje dat ze naar het ziekenhuis moest. Artsen vertrouwden het niet en haalden de politie erbij, zegt correspondent Meike Weijers. Ze zou volgens de politie video's en foto's van haar dochtertje online hebben gezet... waarin te zien is dat ze toegetakeld is en veel pijn heeft. En volgens de politie was dat puur om meer volgers te krijgen en om donaties te krijgen. Ze zou donateurs voor zo'n 36.000 euro hebben opgelicht. De moeder zit vast en staat morgen voor de rechter. Met het kindje gaat het naar omstandigheden goed. Het weer vanmiddag bewolkt met af en toe regen bij 4 tot 7 graden. Alleen in het zuidoosten wat zon. Vannacht gaat het licht vriezen met kans op mist. En morgen is het opnieuw grijs bij 1 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een file van 9 kilometer... tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade... door een kapotte vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten.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 I do the things that are not good to you, baby. I got the tools I know your shoes are like. Kick off your shoes and lay back and let me soothe you. I wanna take my time and do it right.